Uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft maatregelen genomen tegen twee medewerkers. Ze worden verdacht van ernstig plichtsverzuim en zijn buiten functie gesteld. Bij een aanhouding zou buitenproportioneel geweld zijn gebruikt... en dat geweld zou niet of niet volledig naar waarheid zijn gemeld. Degene die werd aangehouden heeft aangifte gedaan van mishandeling. Er loopt een intern disciplinair onderzoek naar de politiemedewerkers... en het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. De nieuwe module van ruimtestation ISS, die woensdag werd gelanceerd, kampt met technische problemen. De module Nauka heeft een robotarm die grotendeels in Nederland is ontwikkeld. Het ISS-onderdeel moet het ruimtestation op eigen kracht bereiken, maar de motor hapert. Er wordt ook gesproken over storing in het brandstofsysteem. De Russische vluchtleiding probeert de motor van de module weer aan de praat te krijgen. IJslanders moeten weer mondkapjes dragen in binnenruimtes en minimaal 1 meter afstand houden, nu het aantal besmettingen met de Delta-variant toeneemt. De regering draait daarom verschillende versoepelingen van de coronamaatregelen weer terug. Ook gaat de horeca vroeger dicht en zijn bijeenkomsten van meer dan 200 mensen verboden. In de Amerikaanse staat Florida is de zoektocht naar lichamen van slachtoffers van de flatramp bij Miami gestaakt. 97 lichamen zijn gevonden. En op één iemand na zijn alle slachtoffers geïdentificeerd. Al het puin is van de rampplek weggehaald en wordt elders nog verder doorzocht op stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen. De VN-veiligheidsraad wil niet dat de Republiek Noord-Cyprus en Turkije... een verlaten badplaats op Cyprus weer openstellen voor bewoning. De plannen staan volgens de VN een hereniging van Cyprus in de weg. Het weer. Vannacht wisselend bewolkt en droog. In de ochtend vanuit het zuiden bewolkt, later buien.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 We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fights. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the moment. to live in the moment stranger.